uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Inspectie is bezorgd over het stijgende aantal bedrijfsongevallen... zegt inspecteur-generaal Kuipers in het KRO-NCRV-tv-programma De Monitor... Vorig jaar kwamen er 70 mensen om het leven bij ongelukken op de werkvloer, 19 meer dan een jaar eerder. Daardoor stijgt de werkdruk voor de inspectie, zegt Kapers, omdat de afhandeling van ongelukken ook tijd kost. En die tijd kan niet worden besteed aan veiligheidscontroles van bedrijven. Hij hoopt dat in Den Haag wordt besloten om de inspectie SZW uit te breiden. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft in Frankfurt een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld. Dat heeft de hele middag geduurd. Voor de operatie moesten in het noorden van Frankfurt zo'n 60.000 mensen worden geëvacueerd. De Britse bom, die niet afging, werd in de Tweede Wereldoorlog gebruikt om hele woonblokken te vernielen. Frank Boeien heeft in de stad Schouwburg in Nijmegen de NPO Radio 5 Euro Award in ontvangst genomen. De radiozender eerde de artiest voor zijn rijke oeuvre met meer dan 25 albums en noemde hem een inspirator voor veel jonge Nederlandse artiesten. Bij de uitreiking waren er optredens van onder andere Marco Borsato, Raccoon, Manuela Kemp en Lois Lane. De NPO Radio 5 Euro Award ging eerder naar Rob de Nijs, Anita Meijer, Lee Towers en Willeke Alberti. Het Nederlands voetbalelftal heeft nog een kleine kans op deelname aan het WK in Rusland volgend jaar. In Amsterdam versloeg Oranje Bulgarije met 3-1. Twee doelpunten werden gemaakt door Prupper. Robber scoorde één keer. In dezelfde groep won Zweden met 4-0 van Wit-Rusland. Daardoor staat Nederland nog steeds drie punten achter Zweden. Het doelsaldo is wel veel slechter dan dat van de Zweden. Frankrijk, dat vanavond nog tegen Luxemburg speelt, staat bovenaan. Het weer, vanuit het zuidwesten meer bewolking. Vannacht is het wisselend bewolkt en er kan wat nevel of mist ontstaan. Morgen eerst vrij zonnig en droog bij 22 graden. Later op de dag meer bewolking en lokaal kans op regen.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 Public supported, local imported, completion aborted, clean, distorted, friends enemies, woman and man, heaven and hell, beginning and end. The rich, the poor, the meek and the proud, the land, the air, the sea and the clouds, the future, the past, the here and the now.